met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat zijn regering een Palestijnse staat op korte termijn niet zal erkennen. Het moet volgens hem onderdeel zijn van een breder plan voor een twee-staten-oplossing... en blijvende veiligheid voor de Palestijnen en Israëliërs. Gisteren maakte de Franse president Macron bekend dat Frankrijk Palestina officieel zal erkennen als staat. EU-voorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar dit weekend in Schotland om te praten over de handelstarieven. De ontmoeting komt op het moment dat de VS en de EU dicht bij het sluiten van een handelsakkoord zijn. Onderhandelaars koersen af op een Amerikaanse heffing van 15% voor Europese producten die naar de VS worden geëxporteerd. Volgens von der Leyen zal het gesprek vooral gaan over hoe de band tussen Europa en de VS sterk kan blijven. Vanaf oktober zijn er in de EU geen politieke advertenties meer te zien op Facebook en Instagram. Moederbedrijf Meta staat geen advertenties meer toe die te maken hebben met politiek, verkiezingen of maatschappelijke kwesties. Dat is een reactie op nieuwe Europese regels die het volgens het bedrijf onwerkbaar maken. De EU wil er met de nieuwe wetgeving voor zorgen dat mensen politieke advertenties sneller herkennen en weten wie erachter zit. Bewoners van de Amsterdamse Wallen willen dat hun buurt een veiligheidsrisicogebied wordt. Dat vragen ze in een brandbrief aan de gemeente. Ze zijn de overlast door straatdealers en de dagelijkse incidenten met wapens zat. De gemeente en de politie proberen al langer de overlast aan te pakken. Er kan bijvoorbeeld een straatverbod van 48 uur worden opgelegd. Maar dat vinden de bewoners niet genoeg. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren.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 body loose on the dance floor. feel the hurt. West, Coast side, love the pain. West Coast side, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast side, feel the hurt. West, Coast love the pain. West Coast side, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast side, feel the hurt. West, West Coast love the pain. West Coast side, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast side, feel the hurt. West, West Coast love the pain. West Coast side, feel the hurt. Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. just you, you. chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. must be the one that makes you masturbate.